Drie uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Zonnebrandmiddelen bevatten steeds minder hormoonverstorende stoffen en allergenen. Wel zitten in veel producten ingrediënten die slecht zijn voor het milieu. Dat concludeert de Consumentenbond in zijn jaarlijkse test van zonnebrandmiddelen. Het is voor het eerst dat de bond daarin ook de impact op het milieu heeft beoordeeld. De 75-jarige herdenking van de overwinning op de nazi's in 1945 wordt in Europa vanwege het coronavirus sober herdacht. De grote festiviteiten van de zogenoemde Victory in Europe Day zijn geannuleerd. Eind van de ochtend werd wel twee minuten stilte gehouden... en in diverse Europese hoofdsteden is een ceremonie geweest met kransleggingen. In Groot-Brittannië zal koningin Elizabeth vanavond de Britten toespreken vanwege VE Day. De afgelopen dag zijn er 71 nieuwe coronadoden gemeld, heeft het RIVM bekendgemaakt. En dat zijn er minder dan gisteren, toen waren er 84 coronadoden bijgekomen. Het totale geregistreerde dodental staat nu op ruim 5300. Het aantal ziekenhuisopnames is gestegen met 35 en dat is vier meer dan gisteren. De kans is groot dat de steunmaatregelen voor ZZP'ers en andere ondernemers worden verlengd. Het huidige pakket loopt af op 1 juni. Maar het kabinet maakt nu plannen voor de periode daarna, zegt minister Koolmees. Binnenkort wordt bekend of de steunmaatregelen inderdaad langer gaan duren. Eerste divisieclubs Cambuur en De Graafschap krijgen volgende week donderdag duidelijkheid over hun juridische strijd tegen de KNVB. De clubs proberen via de rechter promotie naar de eredivisie af te dwingen. Vanochtend diende daarover een kort geding. De KNVB had besloten dat de ploegen die eerste en tweede stonden niet mochten promoveren en dat er ook geen clubs degraderen uit de eredivisie.